licht. Ik speel zoeken naar een lach als we dicht tegen elkaar staan. Zoek ik een zin die ertoe doet. Het was mooi. so serious. So we're I pray on the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

啊。 Merry Christmas, everyone.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 and I tell her every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 why I just can't get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 say, oh wenst jullie allemaal fijne dagen en een voorspoedige start. Renate Evers met het NOS Journaal. De twee explosies in het centrum van Stockholm waren een terroristische aanslag. Dat heeft de Zweedse minister Bielt getwitterd. Gisteren ontplofte een geparkeerde auto in een drukke winkelstraat. Twee mensen raakten licht gewond. Even later was er vlak in de buurt nog een explosie. Volgens lokale media was het een zelfmoordaanslag. Een Zweeds persbureau zegt dat het vlak voor de twee explosies in Stockholm een e-mail heeft gekregen met extremistische teksten. zwaar geschreven in het Zweeds en Arabisch. Volgens het persbureau waren de teksten onder meer gericht tegen de Zweedse Afghanistan-missie. De politie heeft gisteren in Hoge Zandsappenmeer een man van 19 aangehouden. Volgens justitie heeft vrijdag hij met hackersoftware de site van het Openbaar Ministerie platgelegd. De verdachte zou een sympathisant zijn van Wikileaks. Hij kon volgens de politie gemakkelijk worden gevonden. Met de software waarmee hij de website aanviel stuurde hij namelijk ook het IP-adres van zijn computer. In verschillende Spaanse steden is gisteren gedemonstreerd voor de vrijlating van Julian Assange. De Wikileaks-voorman werd dinsdag in Londen gearresteerd nadat hij zichzelf op het bureau had gemeld. Het Israëlische leger heeft aan de grens met de Gazastrook twee Palestijnen gedood. De twee wilden volgens het leger de grens oversteken, waarna er een vuurgevecht ontstond. Een Israëlische militair raakte gewond. Afgelopen week waren er verscheidene incidenten langs de grens tussen Israël en de Gazastrook. In het Overijsselse Hardenberg is bij een botsing tussen een taxibusje en een auto vannacht een man om het leven gekomen. Zeven mensen moesten naar het ziekenhuis met vooral lichte verwondingen. De oorzaak van het ongeluk in Hardenberg is niet duidelijk. Over de identiteit van de man die om het leven kwam is niets bekendgemaakt. Het weer wisselend bewolkt en in het hele land kans op een bui. Vanmiddag droger en meer ruimte voor de zon. Middagtemperatuur tussen 3 graden in het noordoosten en 7 in het zuidwesten.